tijdens de jaarwisseling was volgens de nationale korpschef vooraf gepland. Bij Pauw en de Wit sprak ze over een crimineel netwerk. Er zijn 250 mensen opgepakt voor onder meer poging tot doodslag. De politiebaas wil straatverboden voor de railschoppers bij de komende jaarwisselingen. Het Rode Kruis staat in het hele land paraat om gestrande reizigers te helpen door de gladheid. Op Schiphol is een team gestuurd om mensen op te vangen met koffie en informatie. Van grootschalige hulpacties met bijvoorbeeld veldbedden is geen sprake, maar het Rode Kruis houdt het allemaal in de gaten. President Trump praat deze week met de top van de Amerikaanse oliebedrijven over het oppompen van olie in Venezuela. Na de arrestatie van president Maduro wil hij dat Amerikaanse bedrijven daar zo snel mogelijk aan de slag gaan. Volgens de oliebedrijven is daar de afgelopen dagen nog geen contact over geweest. Trump zei eerder van wel. En in Venlo is een agressieve man met een mes neergeschoten door de politie. Hij weigerde zijn hand omhoog te doen en bedreigde de agenten. Die gebruikte eerst een taser en schoten hem daarna uiteindelijk in zijn been. De man is een dakloze. Hij ligt nu in het ziekenhuis. Dan nog het weer van Weer Online. Het vriest tot min 8 graden en dus kan het glad zijn. Wel is het droog en overdag is dat ook zo, dan temperaturen rond het vriespunt. En dat was het nieuws op Slam. Maak bij Slam kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. boy. Turn it up a little louder. Road's empty, so you drive a little faster. It's taking nothing tonight, but I'm feeling so high. Show my apart special. No heaven on earth if I can't be with you. Swimming in your eyes so I can tell the truth. FM. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. Sunday. What? You've created a creature of the night. Now I'm haunting your. Boy DML en Nico Santos. Body. music. Tiesto. Bring me to life.